Negen mensen zijn gewond, van wie drie zwaar gewond. Deze fotograaf was gisteravond binnen drie minuten op de plek waar het gebeurde. En het was hectisch. Er lagen heel veel mensen eh, op de grond. Er was een hele hoop geschreeuw, gehuil van kinderen... wat door merg en been ging. En eh, ja, het was... Eh, duidelijk dat het een verdrietige situatie was. De bestuurster is na het ongeluk aangehouden. Dat is gebruikelijk in dit soort gevallen. Polen heeft vanochtend straaljagers de lucht ingestuurd... na de Russische luchtaanval op West-Oekraïne. Dat grenst aan Polen. Het land wil voor de zekerheid hun eigen luchtruim beschermen. Rusland viel vannacht weer Oekraïne aan. Daarbij vielen drie doden, onder wie één in het westen. Een man in Overijssel heeft een rechtszaak gewonnen van een tankstation. Hij gooide daar een tijdje terug zijn tank vol benzine en kocht ook een paar sausijzenbroodjes. Maar de pinbetaling van 56 euro was mislukt. Een dag later kreeg de man een brief op de mat van een deurwaarder. Die eiste namens het tankstation die 56 euro plus 73 euro in kosten en rente. De man maakte alleen het geld over voor de benzine en de broodjes. Het tankstation vond het diefstal en stapte naar de rechter. Die zegt nu dat de klant gelijk had en niet extra hoeft te betalen. Het tankstation moet de kosten van 60 euro dokken. En in Londen zijn twee nieuwe kunstwerken van de Britse kunstenaar Banksy verschenen. Een van de schilderingen is te zien op een muur in het westen van de stad. De andere staat op een hoog gebouw. Beide afbeeldingen zijn hetzelfde. Het zijn twee kinderen die op hun rug liggen en naar de lucht kijken. Kunstkenners denken dat het symbool staat voor de kinderarmoede in de stad. Deze mensen op straat denken er anders over. I think maybe like a fallen soldier. I think he's probably trying to say maybe we're not stargazing anymore. Sommigen denken dus dat het een soldaat is of kind dat naar de sterren ligt te kijken. Het weer bewolkt maar droog Wij gaat op of 5. Morgen af en toe zon, maar nog kouder.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 Negen mensen raakten gewond. Volgens de politie was er waarschijnlijk geen sprake van opzet. Bedrijven die zijn getroffen door PFAS in de Westerschelde... krijgen een schadevergoeding van 3M. Het chemiebedrijf loosde bij Antwerpen jarenlang PFAS in de Schelde. Onder meer vissers liepen schade op. Hoeveel ze krijgen van 3M is onbekend. Bij de Russische aanvallen vannacht op Oekraïne zijn drie doden gevallen... onder wie een kind van vier. Honderdduizenden mensen zitten zonder stroom. Polen heeft vanmorgen uit voorzorgsgevechtsvliegtuigen ingezet om het luchtruim te beschermen.